Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Oeganda zijn 20 mensen opgepakt... die mogelijk iets te maken hebben met het bloedbad op een middelbare school vorige week. Ook de directeur van de school is gearresteerd. Waarvan die wordt verdacht is niet bekend. Bij de aanval op de school zijn 42 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn leerlingen. Volgens de Oegandese politie liggen er ook nog zes mensen in het ziekenhuis. De oefenwedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Qatar is gestaakt. Een voetballer van Qatar zou racistische dingen hebben gezegd... tegen Michael Boksal van Nieuw-Zeeland. Toen de scheidsrechter niet ingreep... besloten de Nieuw-Zeelandse spelers na de rust niet verder te spelen. De voetbalbond van Nieuw-Zeeland staat achter de beslissing van de spelers. De bondscoach van Qatar bevestigt het incident... en verwacht dat de FIFA het zal onderzoeken. Er is al ruim 10.000 euro opgehaald voor het gezin van de 9-jarige Arash. De Afghaanse jongen die zaterdag verdronk in een recreatieplas bij Sneek. Om de begrafenis van de jongen te betalen. Volgens initiatiefnemers van de inzameling heeft het naar Nederland gevluchte gezin daar zelf geen geld voor. Vorige week werd ook al een inzamelingsactie gehouden voor het gezin van een zesjarige jongen uit Turkmenistan die verdronk in Brabant. Bij die actie werd ruim 27.000 euro opgehaald. Het weer, vannacht enkele buien met lokaal ook onweer. Het koelt af naar zo'n 17 graden.